the summer on you. When I spent the summer on you. 538 Nieuws. 1 uur. In de villa in Blaricum in het Gooi is een uitslaande brand uitgebroken. Daarbij komt ook veel rook vrij. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in het rieten dak van het pand. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen, er was niemand in de villa aanwezig omdat die wordt verbouwd. Nieuwe burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil de stad met lef gaan besturen. Dat zei hij nadat hij vandaag was ingezworen als burgemeester. Hij wil dat New York een voorbeeld voor de wereld wordt en bewijzen dat linkse politiek kan slagen. Mamdani werd beëdigd in een metrostation als verwijzing naar zijn verkiezingsbelofte dat hij het OV in de stad gratis wil maken. Rusland heeft Amerika gevraagd om te stoppen met de achtervolging van een olietanker op de Atlantische Oceaan. De achtervolging is al twee weken bezig. Het schip moet in Venezuela olie ophalen, maar Amerika verbiedt tankers om die kant op te gaan. Op de tanker heeft de bemanning een Russische vlag geschilderd. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. En in Londen is een man tot twee keer toe over het hek geklommen van Kensington Palace, het paleis waar prins William en prinses Kate wonen. Ze waren toen niet aanwezig, beide keren werd de insluiper betrapt door agenten. Het gebeurde al in de week voor kerst, maar is nu pas naar buiten gebracht. Bij de rechter bekende de man schuldig te zijn, volgende week krijgt hij zijn straf te horen. Er trekken winterse buien over het land met hagel en natte sneeuw... waardoor het glad kan worden. Het koelt af naar 0 tot 3 graden.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 Er trekken bijen met sneeuw over het land die vooral in het midden en oosten kan blijven liggen. Doordat het in de kerstvakantie een stuk rustiger is op de weg... kan strooizout minder goed worden ingereden. Verder waarschuwt het KNMI ook nog voor zware windstoten op de Waddeneilanden. Na de dodelijke brand in het Zwitserse Kram Montana zijn nog acht Fransen vermist. Dat zegt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze weten niet of ze nog leven. Bij de brand met oud en nieuw vielen 40 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. De Italiaanse overheid zegt dat er nog 16 landgenoten worden vermist na de brand. De kanjer van de postcode loterij is gevallen in Tiel. Mensen met de postcode 4001 mogen met z'n allen bijna 60 miljoen euro verdelen. De helft van het geld gaat naar mensen die de letters SG achter hun post